FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. een Klomp met het NOS-journaal. Zeven landen moeten op het matje komen bij de Europese Commissie... omdat ze te weinig hebben gedaan tijdens het dieselschandaal. Het gaat om Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje, Luxemburg... Litouwen, Tsjechië en Griekenland. Volgens de commissie hadden ze Volkswagen boetes moeten geven... vanwege de Schummel-software, maar dat hebben ze niet gedaan. De landen hebben twee maanden de tijd om te reageren op de beschuldigingen. In Kerkrade is in het water bij een kasteel het lichaam van een man gevonden. Hij is waarschijnlijk door het ijs gezakt. Voorbijgangers vonden het lichaam vanochtend en waarschuwden de politie. Die zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. Griekenland heeft een streep gehaald door het uitleveringsverzoek van Turkije van twee Turkse militairen. Ze hoorden bij een groep van acht Turkse militairen die het land uit zijn gevlucht naar de mislukte coup in juli. Ze hebben in Griekenland asiel aangevraagd. Griekse rechters hebben nu in vijf van de acht gevallen de Turkse verzoeken om uitlevering afgewezen. Een automobilist van 84 heeft zich gemeld bij de politie in verband met een dodelijk ongeluk in Ulvenhout bij Breda. Hij had vanochtend een vrouw van 73 aangereden en was daarna doorgereden. De politie zocht hem via Burgernet. Toen hij dat zag, gaf hij zichzelf aan. TV-kok en restauranthouder Jo Bruikhekken is overleden. Hij stierf vanochtend thuis in Amsterdam. Braakhekken leidde meer dan 25 jaar het succesvolle restaurant Le Garage in Amsterdam. Ook presenteerde hij kookprogramma's op tv zoals Kookgek en schreef hij kookboeken. Joop Braakhekken was al lange tijd ziek. Hij had alvleesklierkanker. Hij was 75 jaar. Het weer in het westen en noorden buien. Op andere plekken is het droog. Vanavond en vannacht is het bewolkt en het koelt af naar een graad of 6. Morgen opnieuw veel bewolking. In het zuiden wel kans op wat zon. In het noorden kan wat lichte regen vallen. Het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Echt flinke vertraging in de Randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Een uur vertraging tussen Muiden en knooppunt Eemnes. Op de A1 richting Amsterdam een half uur vertraging tussen Naarden en knooppunt Muidenberg. De A4 Rotterdam-Amsterdam over 17 kilometer file rijden tussen Delft en Zoeterwoude. Op de A9 Diemen Alkmaar tussen Oudekerk en Knopend Vels over 23 kilometer langzaam rijden en stilstaan. De A12 Arnhem Den Haag tussen Driebergen en Woerden over 23 kilometer. Bij Rotterdam naar Gorkum zo'n 10 kilometer tussen Ridderkerk en Sliedrecht Oost. En richting Rotterdam zo'n 8 kilometer tussen Gorkum en Sliedrecht. Ruim een uur vertraging daar. A20 richting Gouda voor knopen de Brechtseplein na een ongeluk een half uur vertraging op de 28 van Amersfoort naar Utrecht ook daar een half uur vertraging tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweert.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 Namelijk Blackie en Sophie. Rond kwart voor 7 het weer. Om 7 uur hebben we een kleine pauze, want dan komt het nieuws er even tussendoor. Om kwart over 7 de evenementen in Zandvoort voor de jeugd. En om half acht de top 5 films. En natuurlijk eh, gaan wij ook heel veel lekkere muziek draaien. En omdat het al bijna kerst is... en het hier in de CFM-studio zo gezellig is... gaan we dus kerstliedjes draaien. Ik ben er nog tot en met 6 uur.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 Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você. Capoeira. para você, para você vem dançar, para você, para você vem dançar, para você, para você vem dançar, para você, para você vem dançar, para você, para você vem dançar, para você, para você capoeira, para você Jorde Gregor Salto. En Curio Capoeira. En Parapois. Het is inmiddels kwart over zes. Tijd voor de top 5 games. Capoeira. Ja, dus uh, tijd voor de top 5 games. We beginnen we op nummer 5. Daar staat uh, deze week Battlefield 1. Op nummer 4 staat uh, Gears of War 4. Dan zijn we alweer bij de top 3. Op nummer 3 staat de Skyrim 5 Special Edition. Op nummer 2. Assassin's Creed die ACO Collection. En deze week op nummer 1 is... Call of Duty Infinite Warfare. Ja, en we hebben inmiddels een uh, verzoekje binnengekregen... van onze collega Willem Bruis. Die heeft alles eh, hier zo mooi versierd. Bedankt ervoor, want het is echt gezellig hier. En eh. Dat verzoekje is eh, van Joep van het Hek en eh, Floppy.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 No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do we do you like this? Do we will you like this? Do we let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind. We gon' let the past be. Maybe his right now, but your body still. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking kom dichter bij me. Geef alles wat je hebt en wees de mijne. Gooi alles van je af en we verdwijnen. maskers aan waar waren we niet meer heer. En iedere keer wil ik met je dansen, oftewel wijnen. Dag hoor ik helemaal, laten we verdwijnen. Kom dichter bij me, laten we die shit openen. Ik hou van maxi dress, wat je draagt zo min mogelijk. Spittel gas, kom ik laat je zien, geen Marokkaans zelfs. Ja, straks ben laat je gaan, los. Lieve schat, ik wil een gokje met je wagen, we pakken pakken nu de auto en verdwijnen. Onze liefde kent geen tijd, dus we kunnen we het laten. We graven naar geluk, dus worden mijne. Zo van wel dichterbij, want het duurt vast te lang. Een plan voor ons twee is geschreven. Man van je droom is niet de man van je leven. Maar ik kom in de buurt en ik ken je alles geven. Kom dichter bij me. Geef alles wat je hebt en wees de mijne. Gooi alles van je af en we verdwijnen tweeën tot de dood. Voor altijd bij elkaar, baby, dat hebben we beloofd. Je bent anders dan de rest, die doen alles voor het oog. Geef alles wat je hebt, ik speel het, we worden groot. Dus laten we verdwijnen, even goed kijken. Waar we kunnen gaan, ver van die stress blijven. Mami, kom bij me, zet je body op de mijne. Ik ben aan het wachten, baby, go zeg maar waar blijf ja. Ik wil op zeer korte termijn verdwijnen. Je mag me verkeerd, wat je zijn, keer Kartje, Kaartje, ik zie alles op een afstandje. Wil bewegen, staan niet stil, ik ben geen kastantje. Kom, we gaan, ik heb geld op me. Zit het moment, invaderen en bedankt alles. Laat alles op me afkomen van de view. Gemunt op jou, het duurde even voor het kwartje view. Geestelijke sport, joh, ga je mee en ik pak je ziel. Je denkt hard op, maar dat maakt je zacht en riel. Voor jou gooi ik er niet op. Kom dichter bij me. Geef alles wat je hebt en wees de mijne. Gooi alles van je af en we verdwijnen. Oh jij en ik voor altijd bij elkaar. Maar kom, kom maar, kom maar, kom, kom maar, kom maar, kom, kom maar dichterbij. Oh, oh, oh. Kom dichterbij. Oei, oei, oei, oei. Kom eens, kom eens, kom eens dichterbij. We gaan de vandoor, yeah. Jan Smit samen met Broederliefde. En kom dichterbij. En als ik alleen met ben, wil ik dat we verdwijnen. Het is inmiddels alweer half zeven. Denk ik Dat het tijd is voor... Ja, ja, de dieren van de week. Ja, ik zei dieren, dat klopt. Want deze week gaat het over eh, twee konijntjes, namelijk Blackie en Sophie. Blackie en Sophie... Eh, oh, sorry. Blackie met zijn gehavende neus en oor en Sophie... met een achterpootje waar nagels ontbreken... vond het asiel toch wel een mooi stijl om te matchen. Beide misschien niet perfect, maar wel eh, zeer gelukkig met elkaar. En dat is toch wel het belangrijkst. Sophie is wat angstig, maar als ze eenmaal op schoot zit, blijft ze rustig zitten en laat ze zich lekker, lekker vertroetelen. Blackie is wat meer een eh, spring in het veld. Beide konijnen zijn gewend aan het buitenleven en zoeken samen een huisje. Wie geeft dit leuke stel een mooie toekomst? Ga dan naar Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Of bel ze even op 023 571 3 888.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 But as long as you love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm.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 Maar ik moet bewegen, ik ben een Nee. Ik kan niet klagen, elke dag is mijn beurt. Deze situatie waarom jou bitch druk. Nee, en ze blijft shaken als een earthquake. Weer een nieuwe hit als ik de first Nee, Je doet het al lang voor mij, dus doe niet te lang met mij.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 Ik zeg jou hoe het is, jij was mijn type chick. Ik was jouw vieze ring, jij was mijn Doe niet of je daar bent, ik was al lang daar. Lang daar. Vijf in mijn zak, dat is standaard. Doe niet of je man dem zaagt. Ze kan die money van me dragen, net een brandkaart. Je bent snel, but man dem vast daar. Hou je meid vast, kan de lokken net een rasta. Daar, ik voel op in die kaart. Vast, linkerbak, gas. Man dem maar, man dem pull up, pull up, gas. Pull up in die kaart. met een strap, maat. Je weet wat ik maak, saaf. Zoning OV, pull up in je backyard. Standing outside, but af in a go in. Martin Saguano, Mickey Mouse ting. Hop in die race, maar mijn traplijn blink. Move faster, jump out, pull up, start. Papi doet rood met de racer. Papi maakt veel kilometers. Papi trap a gas voor die paper. Fly guy, pan Peter. Pull up, Sexy thing will come up pretending the cock brick. Oh. Ze loopt op en laat vallen op de chopstick. Chop chop met z'n allen op de chopstick. My red door when the clock tikt. Pull up gas, They pull up in the car. Vaar, linkerbaan, gas. Man man, pull up, pull up, gas. Pull up in car. gas. Yo, de God, Seven Elias. En we hebben inmiddels een eh, verzoekje binnen. Van een eh, Cor En die wil graag eh, onderweg voor kerstmis horen. Oftewel Driving Home from Christmas. Maar dan de Nederlandse versie. Gezongen door uh, Yves Berendsen. Als ik het goed uitspreek. Dus hier speciaal voor jou, Cor wachten om jou te zien. Ben onderweg voor kerstmis, ja. in jouw armen wil ik zijn. Blijf bij jou tot in het nieuwe jaar. Jij en ik alleen. Met jouw armen om mij heen. speciaal voor Kort Onderweg voor kerstmis van Yves Berendsen. Vrijdag zijn er ook wolkenvelden, maar soms schijnt even de zon. Het blijft droog en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt ongeveer naar de 10 graden. In het weekend is er met name zaterdag kans op enige regen. Zondag is er een bui mogelijk, maar schijnt ook geregeld de zon. Het wordt beide dagen een graad of 9.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 18 december op de Grote Markt in Breda. Gisteren was ik weg, wilde doorgaan en vergeten Je hoort niet meer wat ik zeg als ik in mijn mond constant bewegen Zo is alles goed en ineens is het onveilig Ineens sta je er weer alleen voor en ben ik niet bij je je kan zeggen, ben een man met een strijdbel Rugzak, ik vraag te vaak, heb ik de tijd wel, lukt dat? Al is het goed, ik kom niet door naar de verovering Je vraagt, hoe kan je klaar zijn als het niet over is? Je zegt, wie niet de snel weglopen, oké okay. Strijden als je opstaat, twijfelen en doorgaan Ik beloof je te bevrijden, ben er even maar het fijn weer Maar goed zijn de woorden. Bommen in je haven als je slaapt, wie hoort het? Zoveel meer chaos, ik had het niet door hè. Liet de volle lege huls als ik daarna niet doorzet. Stilte, maar ik weet wat je wil zeggen. Er is meer dan alleen wapens nodig om voor jou te vechten. Voorbij het goede bedoelde, het is erkenning, het is vertrouwen. We rapen scherven op en gaan bouwen. Dus ik zou niet snelweg lopen, oké twijfelen en doorgaan. Ik beloof je te bevrijden, ben er even maar het fijn weer. Maar goed nummer. Ja, ja, hij is er nog. Typhoon en niet weglopen. Dat brengt me weer op een idee. Nou, we toch in die kerst... Uh, nou ja... Een beetje kerstweer zitten. Heet dit ook Gary Vondek twee jaar geleden een hit uitgebracht...